uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Zes oud-gevangenisdirecteuren hebben aangifte gedaan tegen minister Opstelten. Ze vinden dat Opstelten een ambtsmisdrijf heeft gepleegd... door het onderzoek naar oud-topambtenaar Joris Demming te vertragen... in plaats van aan te pakken, schrijft het AD. Demming was tien jaar secretaris-generaal op het ministerie van Justitie. In die periode deden twee Turkse mannen aangifte tegen hem van misbruik toen ze minderjarig waren. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Minister Opstelte heeft verschillende keren laten doorschemeren dat het tot niets zou leiden. Bij de rampplek van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne is vanmiddag hevig gevochten. Nieuwsuurverslaggever Rudy Bauma meldt dat het regeringsleger en pro-Russische separatisten elkaar bestookten met onder meer mortiergranaten. Bauma bezocht vandaag de rampplek en kwam midden in de vuurlinie te liggen. Hij werd met zijn team uiteindelijk door Oekraïense militairen in veiligheid gebracht. Volgens de militairen zijn er vandaag voor het eerst sinds het staakt het vuren weer gevechten in het gebied. Het aantal schotten dat bij het Verenigd Koninkrijk wil blijven horen lijkt toe te nemen. Een meerderheid van 54% is tegen de afscheiding, blijkt uit de laatste opiniepeiling. Een week geleden nog leek het onafhankelijkheidskamp aan de winnende hand. Schotland beslist over vijf dagen via een referendum of het uit het Verenigd Koninkrijk treedt of er deel van blijft uitmaken. In de Schotse hoofdstad Edinburgh hebben vandaag 12.000 demonstranten betoogd voor het behoud van de eenheid. Het Nederlandse Davis Cup team staat op 2-1 achterstand tegen Kroatië. Robin Haase en Jean-Julien Royer verloren hun dubbel in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ze werden in vier sets verslagen door US Open winnaar Marin Cilic en Marin Draganja. Het weer. De wind neemt in kracht af. Vannacht wordt het nevelig. De temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen overdag wolkenvelden en in het noorden en oosten kans op wat regen.